uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen zijn het op hun top in Cornwall eens geworden over een groot infrastructuurproject... bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In een groot aantal Franse steden zijn mensen afgelopen dag de straat opgegaan... om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste mars was in Parijs. Er waren volgens de organisatie 70.000 mensen op de been. De politie houdt het op 9.000 demonstranten. Het was voor het eerst sinds de versoep versoepeling van de coronamaatregelen... dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. In geen enkel verpleeghuis in Nederland zijn afgelopen dag nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleed er niemand aan het virus. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar... bevestigt het ministerie van Volksgezondheid tegen nu.nl. Bewoners van verpleeghuizen waren een van de eerste groepen die werden gevaccineerd. Na 18 jaar Kamerlidmaatschap verlaat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de partij. Dat heeft hij afgelopen middag via Twitter bekendgemaakt. Hij zegt dat hij, als hij is hersteld van zijn burn-out, wel terugkeert naar de Kamer. Donderdag lekte een notitie uit van Omzicht waarin hij felle kritiek uitte op de manier waarop de partij met hem is omgegaan. Hij weet niet hoe dat document is gelekt, maar zegt dat nu het op straat ligt... het voor hem nog moeilijker is geworden om in het CDA te blijven functioneren. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop, er staat weinig wind... en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.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 Cheers to to to to the the the the the the the the the ones ones ones that that we we're we've got wish here, here but you're drinks bring bring back back all all memories of everything been through.